Door Almegens met het NOS-journaal. De Britse zender ITV zegt dat premier May wil opstappen... in ruil voor steun van hardline Brexiteers. May zou Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg hebben gezegd... dat ze vertrekt als zij haar voorstel... inclusief de door hun gehate backstop accepteren. Vermoedelijk stapt May alleen op als ze zeker weet... dat ze meerderheid voor haar voorstel krijgt. Behalve de hardliners zullen dan ook nog anderen hun steun moeten toezeggen. Op het 24 oktoberplein in Utrecht is de tramaanslag herdacht. Om kwart voor elf was het precies een week geleden... dat de aanslagpleger om zich heen schoot en drie mensen doodde. Op het plein werden twee minuten stilte gehouden. Er zijn bloemen neergelegd. Vrijdagavond liepen in Utrecht meer dan 16.000 mensen mee... in een stille tocht voor de slachtoffers. Volgens de Woonbond komen zo'n 300.000 mensen in aanmerking... voor bevriezing of verlaging van de huur. Het zijn mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur. In december spraken de Woonbond en de koepel van woningcorporaties Edes af... dat deze groep gecompenseerd moet worden... voor de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren. De Amerikaans-Britse zanger Scott Walker is overleden. Hij was frontman van het trio The Walker Brothers... die overigens geen echte broers van elkaar waren. Ze scoorden vooral in de jaren 60 grote hits. Waaronder Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Donkere stemgeluid van Scott Walker was kenmerkend... 1975 maakte ze het album No Regrets, waarvan het titelstuk een grote hit werd. Scott Walker was 76 jaar. De Europese kampioenschappen wielrennen zijn begin augustus in Alkmaar. Het evenement zou worden gehouden in het Franse Annecy, maar die stad trok zich uiteindelijk terug. Vorige maand besloot Alkmaar zich kandidaat te stellen. De gemeente trekt 950.000 euro uit voor het evenement. Het weer vanuit het noordwesten drijft een gebied met buien richting het zuidoosten.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 ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja hoor, daar zijn we weer. Na het nieuws van... Eh, van 1 uur natuurlijk. En de zon die schijnt buiten. Zo af en toe verdwijnt die achter een wolk en zo. En... Uh, maar wij zijn er weer. En eh, we hebben nog een uur voor u uh, in petto. Met straks natuurlijk het recept. Met eh, nog veel meer andere leuke dingen. En ja, we hoorden het net al in het nieuws. Scott Walker overleden. Nou, het is toch wel... Oh. Ja, vandaag, Beb. Het is triest. Maar goed, de man is er niet meer. En eh, we kennen hem natuurlijk van eh, diverse hits met de Walker Brothers... die niet echt broers waren, zoals al gezegd werd.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 If I could be for only an hour. shoot, shoot in a stupid ass way. Ja, Scott Walker dus. En um, de man is, eh, vandaar, is dus overleden. Dat was net in het nieuws. Vandaar even dit prachtige liedje, wat iets minder bekend is geloof ik van hem. Dan de hits van de Walker Brothers. Maar ik vond, ik vond het wel een leuk liedje. Jackie heet het. Ja, en we hebben nog meer artiesten in het licht. Ja. Artiest in het licht. vind ik dan, dat is mijn mening, maar echt een van de allermooiste nummers die deze Queen of Soul ooit heeft opgenomen. Het stond op het eh, album eh, Rita. Eh, Queen of Soul, ja, Queen of Soul, ja, zo heette het album. Daar stond het op. Prachtig nummer. En die hele hoge stem op de achtergrond, dat was de zusje Carolyn Franklin. En met haar zusjes Carolyn en, en Irma, uh, Beb wel bekend. <laughs> <laughs> zong Rita Franklin ehm, in het Baptistenkerkkoor... waar haar vader dominee was. En haar eerste plaatopname maakte ze in na toen ze 14 jaar oud was. En ze werd door John Hammond ontdekt... en sloot een contract met Columbia Records. Begin jaren 60 vertolkte ze een paar liedjes eh, die populair werden... Onder andere het oorspronkelijk door uh, L. Johnson in 1918 uitgebrachte eh, rock Goodbye Your Baby with Dixie Melody. In 1968 gaf Rita Franklin een legendarisch concert in het Concertgebouw in Amsterdam. En daar was ik bij. Ja, daar was ik bij. Samen met Deen was ik daar. Dat eh, was geweldig. Wij hebben daar gestaan, gehost. gedus. Ja, ja, En we verdomden het om te gaan zitten, wat, wat gezegd. Je moet nu echt gaan zitten hoor, anders gaat het concert niet door. Nou, wij verdomden het gewoon, we deden even <laughs> gewoon staan. Het maar het was, doorgegaan. Het is toch doorgegaan. Ja, nou, dat kan me nog herinneren. Er werden allemaal witte bloemen op het podium gegooid en zo. dus prachtig mooi concert. Wat een vrouw, wat een vrouw. Zeg en, dat, ja. Ik zag haar in 75 in eh, San Diego in een groot voetbalstadium. Oh. Ja, ja, ja heel ver weg met een bontjas aan. Maar op de videobeelden was ze dichtbij. Ja, zo is dat. Ah, helemaal uitverkocht. Helemaal Waanzinnig. Nou, het is eh, Rita Louise Franklin, zo heet ze oorspronkelijk. Mhm. ze, is eh, ze is geboren in Memphis, Tennessee. Dat gebeurde op 25 maart 1942 en ze is in Detroit in Michigan overleden. 16 augustus 2018. Ja. En eh, wat nog wel belangrijk is, op de ranglijst van 100 beste zangers, mannelijk en vrouwelijk, door elkaar heen. Uh, aller tijden van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone staat zij op de eerste plaats. Terecht. En volkomen terecht. Want een betere soulzangeres... hoe vaak ze ook geprobeerd hebben om haar te imiteren of te benaderen... Nee, dat is jullie niet gelukt. Want zij is van ongekende grootheid. Anita Franklin dus. Het is eh, dus eigenlijk haar verjaardag vandaag. Ehm, ja, ze zou 77 zijn geworden. Ja. ja. Ja, ik zat even te denken welk jaar was het. Ja, 42. ja. Jij weet dat. Goed, oké. nou, hartstikke fijn. En we gaan verder. Dit is nieuwe muziek. Me and Sam in the car, talking about America.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 Ik heb een paar nieuwe op een rijtje gezet. Guess I just feel like I guess I just feel like Nobody's honest Nobody's true Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. gone mad I guess I just feel like the joke's getting old. The future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open. always let hope in wherever I be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. Eh, John Mayer en het nummer I Guess I Just Feel Like. Nou, hoe die zich voelt, <laughs> komen we niet achter. Dat blijft dus een vraag. En dit is Half the Love, oftewel Half the Love, Ilse de Lange. Ook lekker. Yeah, the simple things, dig the deep. is een meesteres in het maken van leuke, lekkere, pakkende liedjes. En dit was er weer zo eentje. Half the Love. En het is nieuw. Jawel, is het alweer. Nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een vrouw is zondagmiddag ernstig gewond geraakt nadat zij rond kwart voor vijf met haar scootmobiel in Velsenbroek op het zebrapad bij de Lange Maat werd aangereden door een auto. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter die in de buurt kon landen... kwamen direct in actie om te helpen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend... waarna zij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De verkeersongevallendienst doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zondagochtend dus is een persoon van de Zuidpier in de Muiden in het water gesprongen om zijn hond te redden. Deze was rond half elf te water geraakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werd ingezet. De melding was dat de hond en het baasje bij de Noordpier in het water terecht waren gekomen. Dat bleek echter de Zuidpier te zijn, zodat een deel van de hulpdiensten verkeerd stond. Zowel de hond als het baasje zijn door de hulpdiensten uit het water gehaald. Woordvoerder kon niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw was... En ook niet of het bekend is hoe de persoon eraan toe is. Een fietser is zondagmiddag op de hoofdweg in Hoofddorp van de weg geraakt en in het water beland. Omstanders die het zagen gebeuren sprongen de oudere man direct achterna. Nog voordat de hulpverleners aankwamen hadden de omstanders de man alweer op het droge gehaald. Hij is wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht maar vanwege de snelle hulp van de omstanders was de inzet van brandweer... en de gealarmeerde traumahelikopter niet nodig. Nieuw-Vennep. Gisteren zijn twee 15-jarige jongens uit Hoofddorp... in uh, Nieuw-Vennep van hun fiets geduwd, geslagen en beroofd door twee jongens. De politie is op zoek naar getuigen twee slachtoffers fietsten rond 8 uur over het fietspad op de Zuidangent. toen ze werden aangesproken door de twee jongens. De tweetal duwde de slachtoffers van hun fiets en begon ze te slaan. De jonge hoofddorpers moesten hun persoonlijke bezittingen afgeven. Daarna zijn de twee straatrovers er vandoor gegaan op een zwarte scooter... vermoedelijk van het merk Vespa. Zij reden in de richting van Nieuw-Vennep. De politie heeft nog wel naar ze gezocht, maar niet gevonden... Signalementen van de daders zijn twee lichtgetinte mannen... waarvan de bestuurder van de scooter een stevig postuur had... een zwarte jas had en een gele hoodie... en degene die bijreed een slank postuur en een zwarte broek. In Beverwijk zijn gisteren twee personenauto's even na vijf uur met elkaar in botsing gekomen... op de industrieweg nabij de bazaar. De inzittenden raakten daarbij niet gewond. Maar omdat de bestuurders het niet met elkaar eens konden worden over de situatie... lieten ze de wagens midden op de weg staan in afwachting van de politie. Het overige verkeer, waaronder een bus van Connection... ondervonden hierdoor de nodige hinder. Maar toen de politie ter plaatse was, zijn de wagens van de weg gehaald... en de schadeformulieren moeiteloos ingevuld. In Blaricum staan gemiddeld de duurste woningen te koop van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek... dat het onderzoek gisteren presenteerde. Met een gemiddelde verkoopprijs van 902.000 euro per woning... is Blaricum na vier jaar weer lijstaanvoerder... en laat de provinciegenoten achter zich. Wij noemen Laren op de tweede plaats met 779.000 euro gemiddeld. Bloemendaal op de derde plaats met 778.000 euro gemiddeld. En Heemstede staat ook nog op een vijfde plaats. Tot zover het regionale nieuws van vandaag. en Zandvoort dan? Zandvoort staat er niet bij. Oh. Nee. Oh. Nou, dan kun je dan nog wel redelijk goedkoop wonen.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 En vanmiddag is het verder droog. En hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. De wind waait uit het noordwesten, is vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar waarden omstreeks de 10 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Heel lokaal is een buitje dan nog mogelijk, maar over het algemeen is het droog. De noordwestenwind neemt in kracht af. De temperatuur daalt vanavond naar 4 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Heel lokaal is nog steeds een licht buitje mogelijk. De noordwestenwind waait matig, de temperatuur stijgt dan wederom naar 10 graden. De rest van de week gaan we profiteren van hoge druk. Het is rustig en overwegend droog weer... met naast wolkenvelden ook geregeld wat zonneschijn. De temperatuur loopt dus later deze week op naar ongeveer 14 à 15 graden aan het eind van de week. Dit was het eh, weerbericht van eh, Rico Schreuder. positive. hebben ze vast heel lang over gedaan, over die tekst. Ja, en dan te bedenken dat het Amsterdam heet. Amsterdam? Amsterdam, ja. Amsterdam, oh. Ja, een Portugese zangeres begeleid door Nederlandse artiesten. Laza heet de groep. En ze maken over het algemeen geweldig swingende muziek. Maar eh, hier geeft ze eigenlijk een klein inleiding. Ik was aangetrokken tot, eh, tot de datum, want ik ken een hele andere Amsterdam. Ja. Ja ja, ja ja Nou ja, het was lekker. En eh, de tekst was niet moeilijk. Een moment van eh, van contemplatie, zal ik maar zeggen. Ja, ja, dat is dan wel weer prettig <laughs> natuurlijk zo. Al eh, die contemplaties. Want we hebben nog een heleboel te doen. We moeten straks nog lekker eten ook. En dat gaat ook allemaal weer gebeuren. En ehm, eh, ja, ja, dat is wat interessant. En eh, weet je wie ik ook nog eventjes in het lijstje heb staan? Nou? Dave Cassidy. Ken je nog? Reken maar. Oh. How can I be sure? Weet ik veel. that's constantly changing. How can I be sure where I stand with you? Whenever I, whenever I'm away from you, I wanna die. flying too high. Confuse me, touch me, but don't take me down. Whenever I hele kamertjes zal zijn poster gehangen hebben. Helemaal verliefd waren ze op David Cassidy. Jawel. Oh nee, Cassidy, laat ik hem dan één keer zeggen. Hij werd natuurlijk bekend bij de Partridge Family. Hè? Dat is zo'n serie van... Eh, zo'n gezinnetje dat dan een beentje vormt en zo. En hij was dan de zanger. En zijn moeder deed ook mee. En weet ik het allemaal niet. Prachtig. Eh, I Think I Love You was een van hun grootste hits. Maar dit was een solo hitje van David. En dat nummer we heette How Can I Be Sure? Zeg Beb. Ja? Heb je alle ingrediënten ingekocht? Alles staat hier uitgestald. Oké. Dus iedereen moet nu hollen naar de webcam. Dan ja. ga ik het vertellen. Ja, ga jij vertellen wat we gaan eten straks. Hè? Yes. Lekker, gezellig. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, het is het recept van vandaag is, ja, ja, ja, ja ratatouille Oeh, met gehakt en feta. Het recept is voor vier personen. De bereidingswijze is ongeveer 30 minuten. U heeft ervoor nodig 1 aubergine, 1 courgette, 1 rode paprika, 2 tomaten en 1 ui. 250 gram mager rund gehakt. 1 eetlepel olijfolie. 2 theelepels provinciale kruiden. En de bereidingswijze is als volgt. Snijd de aubergine, de courgette en de paprika in de lengte in dunne plakken. Bestrooi ze met een beetje zout en laat ze 20 minuten liggen. Snijd de tomaten in stukjes en snipper de ui. Verhit de grill van de oven voor. Dep de plakken aubergine, courgette en paprika met keukenpapier droog. Bestrijk ze met olie en leg ze naast elkaar op een bakplaat. Schuif de bakplaat 15 centimeter onder de grill in de oven... en grill de groenten ongeveer 5 minuten. Keer de plakken in om in de grill... en dat de andere kant ook vijf minuten kunnen grillen. Verheel intussen, staat hier met een T... intussen de olie in een koekenpan en bak het gehakt rul. Voeg tijdens het rulbakken naar smaak zout en peper toe. Voeg de stukjes ui en de provinciale kruiden toe en fruit ze even mee. Roer de stukjes tomaat door het gehakt en bak alles nog twee minuutjes. Verdeel dan de plakken gegrilde groenten over vier warme borden. Schep het gehakt erop en verkruimel de feta erboven. Het is lekker met stokbrood. De vegetarische variant is vervang het gehakt door 200 gram champignons. Snijd deze dan in kwarten en bak ze mee met de ui. En Angela voegt daar hartelijk aan toe en wij met haar eet smakelijk. Eet u smakelijk. Jawel. En als u eh, het eh, recept nog eens even na wil lezen, dat kan natuurlijk allemaal. Dat gaat allemaal gebeuren. U kunt dat doen op www.facebook.com schuine En er staat een plaatje bij. Dus dat is wel handig. Kan je zien hoe er vast de moet zien. Hè? Ja, dat is altijd handig. Als het er smakelijk uitziet, is het ook smakelijk. Dan is het ook smakelijk. Hoor. Ja, maar het klinkt ook wel. Het water loopt mijn mond in. <laughs> ja. La la la la. Nou, eens even kijken naar de klok. We hebben nog even te gaan. En we hebben nog een paar leuke plaatjes de klaar staan Tot twee uur of zo aan toe. Dit is Gene Clark. voor een Spanish guitar. who are ringing the rhymes of the deep as they sing of the ages asleep, not so near or so far. And the old master's wind of the waves sped forth for the free men and slaves whispers of secrets it saves and about whom they are. And the workings of sunshine and rain, and the visions they paint that remain, pulsate from my soul through my brain in a Spanish guitar. street on his miserable throne of defeat. Envisions no wealth there to meet, thinking nowhere is far. And the laughter of children employed by the fantasies not yet destroyed by the dogmas of those they avoid, knowing not what they are. And the right and the wrong and insane, and the answers they cannot explain. Pulsate oh, en zo. Met Roger McGuinn en Dave Crosby. En dat soort figuren. Nou, mooi liedje voor a Spanish Guitar. Zo heette het. Prachtig mooi. En eh, we gaan nog even door. Want ik heb nog meer leuke plaatjes voor u. Deze bijvoorbeeld. Ja, laten we dit weer eens doen. Ramses en Lisbeth. Mijn hemelblauw met gouden halm. Mijn wolkentorens, ijskristallen, kometen, maan. my name naar je hemelpaleis. regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon ik heb je lief, zo Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Natuurlijk de pastorale van eh, Ramses Ramse Shaffi en Lisbeth List. En het blijft een klassieker. Dat dan ook weer wel. Nou, dat geldt ook voor het volgende nummer. Dat is ook een beetje een klassieker, hè? Want eh, dan zie je altijd, eh, als je dus dan zo'n beelddenker bent zoals Beb... dan ja. ziet gelijk iemand met een stofzuiger rondlopen. <laughs> En zo, die de kamer aan het stofzuigen is. Dit is Queen. I want to break free. En dat is de laatste voor vandaag. Jawel. Dan mag je naar buiten. Dan mag je eruit. Dan word je vrijgelaten, Beb. Over vijf minuten. Dus ik hoef niet uit te breken. Ik mag gewoon weglopen. Nee, nee eh, je, kan gewoon weglopen. Ik hou je niet tegen. <laughs> Als je maar wel zorgt dat je me even naar het station... <laughs> Zo is dat ook nog. Dan follow me. Ja, eh, oké, maar het is klaar, hè? Ja. Jij zei helemaal van, het is pas... Nee, die klok loopt achter, joh. Die klok loopt achter. die klok moeten geloven, dan moeten we nog drie minuten. Maar dat eh, gaat er niet gebeuren hoor. Want eh, onze klok hier is onverbiddelijk. Als je een raccoon hoort met Fun We Head, wat onze traditionele afsluiter altijd is. Want we hadden best wel weer pret vandaag. Op deze mooie maandag. Volgende week, eh, als alles eh, volgens planning verloopt... hebben we een eh, nieuwe rubriek in ons programma. Gaan we er volgende week meer over vertellen. maar het heeft iets met de bibliotheek te maken Voor nu zeg ik hartelijk dank. Ik ben er woensdag weer samen met Dolly. En voor de rest hebben we Roy nog met Pascal op donderdag. Dus we hebben weer genoeg te doen deze week. En jij bent er volgende week weer, hè? Toch? nee. Oh, niet? Nee, nee, maar dat ga ik je straks vertellen.